is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Washington zijn duizenden atheïsten bij elkaar voor de zogeheten manifestatie van de reden. De organisatoren willen bewijzen dat ook het ongeloof een plaats heeft in de Amerikaanse samenleving. Sinds de opkomst van religieus rechts in de jaren 70 zit het atheïsme in de VS in het defensief. Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks nog politici die er uitkomen dat ze niet in God geloven... Toch zijn volgens organisatoren van de manifestatie van de reden ook in Amerika steeds meer mensen onkerkelijk en ongelovig. Een van de sprekers op de atheïstische manifestatie is de bioloog Richard Dawkins. De rockband Bad Religion treedt op. In Spanje zijn twee Roemeense pooierbendes opgerold die tientallen vrouwen gedwongen in de prostitutie lieten werken. De pooiers tatoeëerden de vrouwen met een streepjescode als bewijs van eigendom... 22 pooiers zijn opgepakt, onder wie twee leiders van de bendes. De Spaanse politie nam vuurwapens, messen, zwaarden, auto's en 140.000 euro in beslag. In de Eredivisie heeft FC Twente in de strijd om de landstitel opnieuw punten verspeeld. Bij ADO Den Haag werd het 1-1. Twente staat nu in punten gelijk met Ajax, dat morgen in Amsterdam de topper tegen PSV speelt. Heerenveen hield aansluiting bij de top door een 4-1 overwinning op VVV Venlo... Verder werd NAC Breda NEC 1-1 en won Rode JC met 3-1 van Vitesse. Vannacht gaat de zomertijd weer in. Straks om twee uur wordt de klok in heel Europa een uur vooruit gezet. Daardoor is het de komende tijd ochtends langer donker en s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt in het laatste weekend van oktober, dan gaat de klok weer een uur terug. Het weer vannacht op veel plaatsen mistig, bij een graad of 4.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 Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight, I'ma do one two, fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga, bet you do want to, fuck. Fuck 'em like you do want to, come. You gated, get discovered, I'm a two one deuce, cock. licking in the water by the blue bayou, caught the warm goose. And you do rag too, son? Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship, new young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. You a gun do When you goon sprayed up, bet this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?